Dan net wel met het NOS-journaal. De strijd in Tripoli speelt zich de laatste uren vooral af in de wijk Abu Salim, waar aanhangers van kolonel Gaddafi zich hebben verschanst. Zeker duizend opstandelingen bestoken gebouwen in de wijk, niet ver van het voormalige hoofdkwartier van Gaddafi. Waarschijnlijk zijn veel mensen uit Gaddafi's naast omgeving naar Abu Salim gevlucht toen de opstandelingen het hoofdkwartier innamen. Onder hen zou ook een zoon van Gaddafi zijn, maar dat is niet bevestigd. Urenlang is zwaar gevochten in Abu Salim, maar na zonsondergang werd het rustiger. Bij de verovering van Tripoli hebben de opstandelingen grote voorraden voedsel en medicijnen gevonden. Libië kan daarmee maanden vooruit, zegt voorzitter Jalil van de Nationale Overgangsraad. De tekorten die het afgelopen half jaar in een groot deel van Libië zijn ontstaan, zijn daarmee volgens hem verleden tijd. Een tbs'er heeft vanmiddag in de inrichting in Vught waar hij wordt behandeld een bewaker neergestoken. De man is naar een ziekenhuis gebracht. Hij verkeert volgens justitie buiten levensgevaar. De steekpartij gebeurde rond 5 uur en de aanleiding is niet bekend. In België hebben zeker 5000 mensen de doden herdacht die vielen bij het noodweer op Pukkelpop. Op een plein in de stad Hasselt werd een minuut stilte in acht genomen. Er waren toespraken en optredens. Door het noodweer van precies een week geleden kwamen vijf mensen om het leven. Voor nabestaanden en voor festivalbezoekers die gewond raakten is een onafhankelijk steunfonds opgericht. PSV heeft zich zonder problemen geplaatst voor de groepsfase in de Europa League. In Eindhoven werd het 5-0 tegen SV Ried uit Oostenrijk en dat was genoeg na de 0-0 van vorige week. AZ speelt op dit moment thuis tegen het Noorse Alessuns en de Alkmaarders moeten een 2-1 nederlaag goedmaken. maken. Het weer in de loop van de avond overal droog. Vannacht plaatselijk mist. Morgen overdag vanuit het zuiden flinke regen- of onweersbuien.